Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Treinreizigers lopen bij onnodig veel risico door de manier waarop de hulpverlening is geregeld. Dat zegt het platform Transportveiligheid dat de brand in de Schiphol-tunnel in 2009 heeft onderzocht. De NOS heeft dat rapport in handen. Het platform wil dat machinisten en conducteurs de eerste 10 minuten van een calamiteit de leiding krijgen en beslissen of een trein doorrijdt of wordt ontruimd. Nu heeft de brandweer meestal de leiding. De militair die deze week na een oefening is overleden is geen natuurlijke dood gestorven. Uit sectie is gebleken dat het slachtoffer is overleden aan inwendige verwondingen. Dat zegt de marechaussee. De militair heeft die waarschijnlijk opgelopen tijdens de oefening in zelfverdediging. Hij moest een parcours afleggen waar hij klappen moest ontwijken. De koning van Marokko levert een deel van zijn politieke macht in. Hij wil met een aantal wijzigingen in de grondwet tegemoetkomen aan de roep om meer democratie en burgerrechten in Marokko. Zo wordt de premier het hoofd van de regering en wordt de rechterlijke macht onafhankelijk. De Marokkaanse bevolking mag op 1 juli stemmen over de nieuwe grondwet. Twee maanden na de Finse parlementsverkiezingen heeft de leider van de conservatieven, Jyrki Katainen, een regeringscoalitie gepresenteerd. Behalve de conservatieven zitten er nog vijf andere partijen in. De eurosceptische partij De Ware Finnen, die bij de verkiezingen een flinke winst behaalde, zit niet in de nieuwe coalitie. Conservatief Katoinen wordt ook de nieuwe premier. Een jongen van 13 uit Zandvoort wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met een onbekend aantal kinderen. De jongen is opgepakt en staat onder toezicht van hulpverleners. Ook de slachtoffers en hun families krijgen hulp. Het weer bewolkt en vooral aan de kust buien. In de loop van de dag ontstaan in het hele land buien. Vanmiddag windstoten en kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen opnieuw veel buien. Na het weekend wordt het warmer en iets droger. Dit was het NOS Show. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. Je krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Alkmaar en Heemskerk. En op de A67 Eindhoven-Belgische grens tussen knooppunt De Hocht en de grens.